Femke met het NOS Journaal. Bij elk plan dat bij de Tweede Kamer wordt ingediend... moet openbaar worden welke invloed door wie is uitgeoefend... en ook wat ermee gedaan is. PvdA-kamerleden Bouwmeester en Oosterbrug willen daarmee transparanter maken... wat de invloed is van lobby's. De partij wil alle informatie via internet openbaar maken. Op de vliegbasis van Leeuwarden wordt voorlopig niet meer gewerkt met de kankerverwekkende chroom-6-verf. Dat zegt minister Hennis van Defensie. De spuitcabine die daar wordt gebruikt is sterk verouderd, waardoor de giftige stoffen niet goed kunnen worden afgevoerd. Vorige week schreef Hennis al aan de Kamer dat op de werkplaats van de landmacht in Leusden niet meer gewerkt wordt met de kankerverwekkende verf. De Duitse copiloot Andreas Lubitz heeft de daling op de heenvlucht van het toestel dat hij niet neerstortte geoefend. Dat schrijft het Duitse tijdschrift Bild. Het toestel van Germanwings verongelukte in maart toen het van Barcelona naar Düsseldorf vloog. Lubitz zou het toestel een vlucht eerder van Düsseldorf naar Barcelona ook minutenlang hebben laten dalen. Volgens bronnen is er voor zo'n daling geen logische verklaring. De bevrijdingsfestivals hebben ondanks het soms slechte weer bij elkaar bijna een miljoen bezoekers getrokken. En dat zijn er meer dan vorig jaar, meldt het Nationaal Comité 4 en 5 mei. In totaal waren er 14 officiële bevrijdingsfestivals. Sommige moesten vanwege zware buien of harde wind worden uitgesteld. Een schilderij van Vincent van Gogh heeft bijna 60 miljoen euro opgebracht op een veiling. Dat is bijna twee keer zoveel als verwacht. De opbrengst werd op ruim 35 miljoen geschat. Van Gogh schilderde het in 1888 toen hij in Zuid-Frankrijk korte tijd met zijn vriend en collega schilder Paul Gauguin werkte. Het schilderij is verkocht aan een Aziatische privéverzamelaar. Het weer, eerst is het zonnig, maar tegen vanmiddag zijn er buien... mogelijk met onweer en hagel en zware windstoten. En het wordt zo'n 15 graden. Morgen is het droger, maar ook iets koeler.